Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Bij een reorganisatie van de ANWB-winkels verdwijnen 72 van de 514 voltijdsbanen. Dat heeft het personeel vanavond te horen gekregen. De ANWB wil zoveel mogelijk ontslagen werknemers herplaatsen. Volgens de vakbonden FNV en CNV gaat de reorganisatie gepaard met forse bezuinigingen op de salarissen. Het winkelpersoneel van de ANWB zou er één tot twee loonschalen op achteruit gaan. De bonden spreken van een ongehoorde afbraak van de arbeidsvoorwaarden en wil met de ANWB in gesprek om de plannen terug te draaien. De SGP wil dat minister De Jager onderzoekt wat de gevolgen kunnen zijn van het opsplitsen van de euro in twee muntsoorten. Morgen debatteert de Kamer over de eurocrisis. SGP-Kamerlid Dijkgraaf gaat De Jager vragen of hij de kansen en de risico's van zo'n splitsing in kaart wil brengen. De SGP vindt splitsing een interessante gedachte. De PVV laat een Brits bureau onderzoek doen naar diverse opties om de crisis te lijf te gaan. Uitgangspunt voor die partij is terugkeer naar de gulden, maar ook een splitsing van de euro wordt onderzocht. Sinds vorige week wordt er openlijk gespeculeerd over het vervangen van de euro door twee aparte munten. Eentje voor het noorden van Europa en eentje voor het zuiden. Maar zowel de Duitse bondskanselier Merkel als Europese commissievoorzitter Barroso noemden daarna een splitsing geen optie. De Algemene Rekenkamer zegt dat niet helemaal duidelijk is waar het geld van de Giro 555-actie voor Haiti naartoe is gegaan. Vorig jaar werd voor de slachtoffers van de aardbeving 112 miljoen euro opgehaald. Daarvan is al 41 miljoen euro uitgegeven. De rest werd samengevoegd met donaties uit het buitenland en dat maakt de zaken onduidelijk. Maar de verantwoording voor de actie van Haiti is al veel beter dan die van de acties voor de tsunami-slachtoffers en voor de overstroming in Suriname, al dus de Rekenkamer. Het weer, vanavond vooral in het noordoosten bewolkt en nevelig. Vannacht lokale mistbanken en rond het vriespunt. Morgen breekt de zon door, het eerst in het zuiden en het wordt zo'n 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Er wordt wel op snelheid gecontroleerd. Dat gebeurt onder meer op de A12 Utrecht-Arnhem in beide richtingen tussen de knooppunten Lunetten en Venendaal. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden, want niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt.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 Een van mijn favoriete nummers gespeeld door Zoet Sims en El Con. Eh, we gaan door met eh, iets, eh, iets heel leuks. Ik was drie weken geleden op een concert in het Bimhuis van Benny Golson. Inmiddels al 22, 82 jaar oud. De jazzy Cone die vroeger bij Art Blakey speelde. En een stempel op de hardbop heeft gedrukt met al zijn prachtige composities zoals Whisper Not, Alone Came Betty en The Blues March. Maar Benny Golson had hele tussen het spelen door een heleboel verhalen. En zo verhaalde hij over John Coltrane die bij hem thuis kwam vroeger. En ook over Earl Bostic die bij hem thuis kwam. En hij vertelde over Earl Bostic dat hij vond dat Earl Bostic, de saxofonist, een van de meest grote saxofonisten was met het, uh, ja, eh, uit die tijd, maar hij ging later dus commercieel spelen, dus dat, dat, dat weten we zo nu en dan natuurlijk allemaal wel. Maar hij... Eh, hij stond bekend als dat hij technisch de meest begaafde saxofonist was die er rondliep in die dertig jaar in Amerika. En dat was totaal helemaal groot nieuws voor mij. En die, die, die, die, die relatie tussen Coltrane en Earl Bostic begrepen begreep helemaal niet. Maar dat bleken dan ook hele goede vrienden te zijn. Nou, we beginnen met Coltrane, een prachtige ballad. En Weaver of Dreams. En daarna kunt u luisteren natuurlijk naar Earl Bostick. En ja, wat anders, Flamingo. you say How you curse the day you Opened up your heart to me Brazilian Guard, I don't wanna see you cry. Het Nederlands Muziekcentrum is gevestigd op de Prins Edward in Amsterdam. En die houdt zich bezig met de geschiedschrijving van de Nederlandse muziek, maar ook in het bijzonder van de jazzmuziek. U kan daar zomaar eens een keertje binnenrollen als u dat wilt. En op de website zijn allemaal hele interessante dingen. En je kan er ook lid van worden. Voor 25 euro per jaar krijg je vier jazzbulletins met allemaal prachtige leuke verhalen over de jazzgeschiedenis in Nederland, maar ook eh, eh, internationaal. Maar ze houden zich ook bezig met het uitbrengen van, eh, van cd's. En uh, zo ja, vijf jaar geleden hebben ze eh, de opnames van het eerste concert van Chet Baker in Amsterdam, hebben ze op de cd gezet. En eh, dat cd'tje dat heet The Lost Holland Concert. Dat is opgenomen in het Concertgebouw in september 1955. Dat was de eerste keer dat Chet Baker in Nederland speelde. En de bezetting was met Dick Swartzik op de piano. Deze man die eh, was twee maanden later eh, was hij dood door een overdosis in Parijs. Eh, Jimmy Bond op de bas. Peter Lidman drums. Ehm, oh sorry, het is in het deze is in het Koerhuis opgenomen. In, eh, want dat was vroeger zo, speelden ze eerst in het Koerhuis in Scheveningen en daarna gingen ze naar de concertzaal in Amsterdam. U hoort een introductie van Chet Baker zelf en het nummer heet Tommy Hawk van John I'd like to do correct the programs as to pianist and bass player. They have listed there Replacing Russ Freeman on piano is Dick Twardzik. replacing Bob Carter on bass is Jimmy Bond. Peter Lippman on drums. Now for our first tune, we'd like to do a tune from the sextet album Pacific Jazz featuring Bob Brookmeyer, Bud Shank, Shelly Mann, Russ Freeman, and Joe Mondragon. It was composed and arranged by Johnny Mandel and it's called Tommy Hawk. prachtige werk van Chet Baker en zijn man in 1955. Ja, hoe is mogelijk zo lang geleden? Gaan we luisteren naar een Haarlemse zangeres van het Braziliaanse lied. En dat is eh, José Konings. En José Konings eh, van haar CD Bem Brasiliero. Ja, hoe moet je het uitspreken? Ik weet het niet. En het nummer heet Ayo. Elva Gerald was dat. En Count Basie en de Jazz at the Philharmonic All-Stars. Ella Gerald, zij werd geboren op 25-4-1917 en stierf op 15-6-1996. De First Lady of Jazz. Ze zong in de beroemdste orkesten en vertolkte songs van de allergrootste componisten van haar tijd. Zij straalde, en dat heeft u gehoord, geluk, optimisme en passie uit. Er was een begenadigde zangeres. Een symbool van de vocale jazz. Ja, Elva Gerald. Ja, nou, we hebben het eerste uur eh, hebben we al iets gehoord van de Nederlandse hardbopformatie de Diamond 5. En eh, misschien was dat wel eigenlijk de, de eerste Europese formatie die eh, de hardbop speelde. En we hadden het ook nog even over, over Benny Golson, de Amerikaanse tenorsaxofonist, componist die een, een grote invloed had op die hardbop. En eh, dit hebben we bij elkaar gebracht. Of tenminste de, de Diamond 5. Want ik heb hier dat cd'tje, dat gaat er nu in. Eh, de Diamond 5 speelt de compositie van Benny Golson. En het heet Fair Weather. <laughs> handen een hele leuke cd. Er staan een aantal goede nummers op. En dat wordt eh, gespeeld door het quintet van Ray Kaart en Adam Spoor. En eh, de bezetting eh, van het nummer wat ik zo ga draaien is Ray Kaart op trompet. Frans van Tongeren piano, Adam Spoor tenorsax en zang. Rob Veenhuizen bass en Kees van Lent op de drum. Laten we heerlijk gaan luisteren naar I've Got World on a String. I've got the world on a string Sitting on the rainbow Got a string around my finger Lucky me Can't you see that I'm in love I've got a song to sing I can make that rain go Anytime I move my finger What a world What a life I'm in love Life is a wonderful thing if you can only hold that string I'll be silly so and so If I should ever let it go Oh, I've got a world on the string Sitting on the rainbow Got a string on my finger What a world, what a life I'm in love all the string, sit him on the rainbow. Got a string around my finger, lucky me. Can't you see that I'm in love? I've got a song to sing, I can make it rainbow Anytime I move my finger, what a world, what a life. I'm in love. Life is a wonderful if I can only hold that string I'll be silly so and so If I should ever let it go I've got a world on a string Sitting on the rainbow Got a string around my finger What a world dat was dan de eerste keer eh, als presentator Adam Spoor. Eh, hartstikke leuk natuurlijk eh, zonder Fred Koosberg had het allemaal niet gekund vandaag. het is prachtig weer. Uh, zo direct eh, gaan we natuurlijk even naar Sinterklaas kijken. En voor de mensen die er niet doen, kunnen rustig blijven zitten, want er komt nog heerlijke muziek naar tafel.